De schepen kunnen door de harde wind de haven van Dover niet binnenvaren. Beide schepen van rederij DFDS Seaways wachten ten noorden van Calais op toestemming om Dover binnen te lopen. PvdA-senator Duivenstein heeft vorige week rond het Eerste Kamerdebat over het woonakkoord de zwaarste week uit zijn politieke carrière beleefd. Dat zei hij in een interview met Nieuwsuur. Duivenstein was fel tegen de zogenoemde verhuurdersheffing van 1,7 miljard die het kabinet wil invoeren. Maar als hij tegen zou stemmen dreigde er een kabinetscrisis. Duivenstein zei dat hij chaos en mogelijk nieuwe verkiezingen wilde voorkomen en daarom stemde hij voor. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een Congolese VN-militair gedood door christelijke milities. De militair zou met hakmessen om het leven zijn gebracht. De aanval maakt duidelijk dat het steeds moeilijker is om rust te brengen in het chaotische land. Op dit moment zijn er 6000 blauwhelmen van de Afrikaanse Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En ook zijn er 1600 Franse militairen. Louis van Gaal wordt geen trainer van Tottenham Hotspur. De club uit Londen heeft Tim Sherwood gecontracteerd als hoofdtrainer tot de zomer van 2015. Dat meldt Tottenham op zijn website. Van Gaal stond hoog op het verlanglijstje van Tottenham, maar Van Gaal, die met Oranje naar het WK toewerkt, zei dat hij geen dubbelfunctie wilde. Wel wilde hij na het WK graag in Engeland aan de slag gaan, maar daar wil Tottenham dus niet op wachten. Het weer nog vannacht en overdag onstuimig en nat. Veel wind, aan zee stormachtig, windkracht 9 met flinke windstoten.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 chill 106.9. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. But everybody knows having fun. Behind your back, and that's fast, and it ain't right. Cause he's a fly guy acting like a gentleman. But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up. So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now, keep the truth being only you, and I fall alone when he puts everything so girl, open up your eyes and see with me. Girl, I know it, and I'm it. I know that he's playing around, i agenda, Now, lady, when he tells you that he loves you, won't give you up. Takes your car and it's your money that be filling it up.